Start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 17 maanden, onder meer voor illegaal wapenbezit. Dat is lager dan het OM twee weken geleden had geëist. Het OM in Rotterdam wilde met hogere straffen het bezit en gebruik van vuurwapens door criminelen aanpakken, maar dat offensief lijkt nu al te zijn gestrand. Op de westelijke Jordaanoever zijn vandaag vier Palestijnen doodgeschoten. Drie van hen hadden op straat Israëliërs aangevallen. Een vierde kwam in een vluchtelingenkamp in botsing met militairen. De nieuwe geweldsuitbarsting komt vlak voor de traditionele kerstviering in Bethlehem... die ieder jaar veel toeristen trekt. De viering wordt dit jaar nog zwaarder bewaakt dan anders. In Israël is ophef ontstaan over beelden van een orthodox-Joodse bruiloft. Daarop is te zien dat gasten ronddansen met een foto van een Palestijnse baby. De, baby is met een, de foto is met een mes doorboord. De baby kwam in juli om het leven bij een aanslag door waarschijnlijk Joodse kolonisten. Voor de Turkse kust zijn 18 vluchtelingen verdronken toen de houten boot waarin ze zaten omsloeg. Onder de slachtoffers zijn zes kinderen, meldt een Turks persbureau. Twee mensen worden nog vermist. Op de boot zouden te veel mensen hebben gezeten. 21 mensen zijn gered. Op een Duits treinstation is een agent doodgestoken. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De verdachte van 27 wilde zich in Herborn in de deelstaat Hessen niet laten controleren. De gealarmeerde agenten viel, hij bij, eh, viel hij aan met een mes. Een van de agenten heeft de man beschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. De verdachte is een bekende van de politie. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het regenen.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 We gaan de top 3 van de top 2000 meteen draaien. En dat is geen geheim, dus ik, ik verklap helemaal niks. Het staat gewoon in de krant en alles en nog wat. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon ons gang gaan we beginnen met de Eagles met Hotel California. Maar dat doen we dan weer van het album Hell Freezes Over. Uitstekende uitvoering. Dan Queen met Bohemian Rhapsody. En opeens staat natuurlijk John Lennon met Imagine. Nog veel plezier dit uur. than than tell care. Flash, will you do the fandango?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 De Eagles met Hotel California, Queen en Bohemian Rhapsody... en als eerste laatste natuurlijk John Lennon, de nummer 1 met Imagine. En dan gaan we nu Limburgs draaien. Jawel, Nederlandstalig, maar gewoon Limburgs. Eerst G. Reinders met Bloos Muziek... en daarna Rowan Hazen van, de, van het album Water, Lucht en Liefde...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 Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? money dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? die deur, die raam, heel anders als toen ik binnenkwam. Ik weet van zoveel, zoveel minder. Ik zie dingen voor de eerste keer. flanera aan, het goed met me. Dat ik soms rare dingen deed. Ik wou al als al die anderen zien. Maar het lukte me niet alleen. Loop met mij mee. Hey, Loop met mij mee. Loop met mij mee, geef mee Johan. hand. Samen naar de overkant. Samen met ons, zoals dat hier. Dat het eindelijk weer zondag en Liefde samen met O. En daarvoor hadden we eh, Claudia de Brij met mag, het, eh, mag, ik dan bij jou? Ja, zo heet dat. En eh, we begonnen met G. Reinders en Bloos muziek. Doen we dan in Matchbox helemaal niks aan kerstliedjes? Nou, liever niet natuurlijk, maar <laughs> we hebben er drie gevonden... van drie redelijk bekende artiesten. John Lennon, Paul McCartney en The Beatles. En hier zijn ze. Happy Christmas War is Over van John... Christmas Time is Here Again van de Beatles en McCartney met Wonderful Christmas Time. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, John. So this is Christmas. And what have you done?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 away. tonight. de Beatles en alle drie de keer over eh, de kerst. Met eh, John, met Paul en met de Beatles. Ehm, we zeggen wel eens over Nederlands product... en dat het altijd vroeger zo goed was. Maar eh, vanaf nou, nu draaien we een, een track van Nick Schilder...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 chair I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show it to me, do ya? But remember when I'm the whole Ja, dat mag je wel zeggen. Niks schilderen. Halleluja, geweldige uitvoering. En daar moeten anderen nou maar gewoon weer vanaf blijven. Want beter gaat het niet worden.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 go to the ends of the earth for you to make you feel my love to make you feel my love Het worden er helaas maar twee van Adele, Hello and Make You Feel My Love. Een andere keer draaien we die derde wel. Want ik wil per se met eh, deze plaat gaan eindigen die nu komt. Ik ga niet zeggen wie het zijn. En hoe het heet, luister en geniet. En terecht applaus voor Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras met Nessun Dorma. Wat een fantastisch nummer en wat een magnifiek mooie uitvoering. Jawel. En dan krijg je dit, dan krijg je dit weer. Bye bye blues, want ja, we zijn aan het einde gekomen van eh, dit programma. Een beetje bijzondere uitzending, maar dat heeft meer te maken met eh, het afgelopen jaar, zou ik maar zeggen. Ehm, na deze eh, matchbox krijgen we twee uur lang Hansje. Hansje, ben je er klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar. Hij is helemaal klaar. Goed, fijne kerstavond, fijne kerstdagen. En de 31 e zijn we er gewoon weer. Dus eh, tot volgende week dan maar weer. Oké, doei. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.